Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgische militair naar wie ruim een maand is gezocht is doodgevonden. Jurgen Konings lag op een plek waar al vaak gezocht was. In een bos vlakbij de grens met Nederland, vertelt deze journalist van de VRT. Daar is gezocht en daar zijn ook spullen van hem gevonden. Hè. Het is natuurlijk het is een bosterrein, het is moeilijk toegankelijk, maar er is wel met veel militairen gezocht. Dus de vraag blijft, hoe lang ligt dat lichaam daar al? En stel dat het er al een tijd ligt, hoe komt het dan dat ze het niet eerder gevonden hebben? De extreemrechtse militair had onder meer coronadeskundigen bedreigd, zoals de bekende Belgische viroloog Mark van Ranst. Van Ranst zei op de, op, de op de Belgische radio dat hij opgelucht is, maar dat hij ook meeleeft met de familie en vrienden die Jurgen Konings nu achterlaat. De Amerikaanse ruimtetelescoop Hubble is sinds een week stuk. Technici van de NASA proberen de telescoop weer aan de praat te krijgen... maar omdat het om oude apparatuur gaat is het onzeker of dat lukt. De Hubble, die in 1990 werd gelanceerd, is ook al over zijn houdbaarheidsdatum heen. Ondanks oproepen om weg te blijven uit de bossen bij Leersum... is het volgens Staatsbosbeheer toch te druk in het gebied. Daarom worden er dranghekken neergezet. Het is volgens Staatsbosbeheer nog levensgevaarlijk in het bos... na het noodweer van vrijdagavond. Er kunnen takken naar beneden vallen. Dit is geen nieuw boerenprotest wat op gang komt. Dit is de trekker van een groepje vrienden uit Drenthe die gisteren naar de supermarkt gingen. Want om hun boodschappen mee te nemen naar huis hadden ze een flinke oplegger nodig. Het was namelijk ruim 6000 euro aan bier. Of eigenlijk nog meer, want de jongens kwamen speciaal voor de aanbieding. Drie kratjes voor 25 euro. Zulke aanbiedingen zijn over twee weken namelijk verboden. Supermarkten mogen dan niet meer stunten met bier. En dus besloten de jongens nog even zeven pallets in te slaan. En update, de eerste vier kratten kunnen inmiddels inmiddels weer terug naar de emballage. Het weer, veel wolken, maar soms schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het kan maximaal 27 graden worden.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 Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de problème Chérie, coucou, fais-moi Je veux le bifton, pas de beau-beau Chérie, coco, veux ma photo. Mm, mm, pas de beaucoup. Appelle-moi Catalina, mia, ah, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mia, ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le boulet est trop dans l'air, il est toc toc.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 Het hele huis van links naar rechts, als er wordt gescoord. We juichen ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben een stuk tv, dus alle drankjes staan ik koud.